Gisteravond probeerden een aantal staten nog om de regels van de conventie te veranderen... om de nominatie van Trump te voorkomen, maar dat mislukte. In Cleveland zijn in de straten rondom het conventiecomplex betogingen voor en tegen Trump. De politie isoleert de demonstranten in verschillende groepen omdat er wat schermutselingen waren. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties verricht. De Turkse luchtmachtbasis Incirlik zit nog steeds zonder stroom. De stroom werd uitgeschakeld na de mislukte staatsgreep van vrijdag. Vanaf de basis vertrekken gevechtsvliegtuigen van de coalitie onder leiding van de Amerikanen voor aanvallen op IS in Irak en Syrië. President Erdogan heeft gezegd dat de stroom op alle militaire bases is afgesloten om de kans op een nieuwe koepoging te verkleinen. De Amerikanen gebruiken nu generatoren voor stroom waardoor de invloed op de operaties verwaarloosbaar is. Toch bereiden de Amerikanen maatregelen voor om de luchtaanvallen eventueel vanaf andere locaties uit te voeren. De PvdA wil opheldering van minister van der Steur over een asielzoeker die in elkaar is geslagen door een burgerwachtbeweging. De groep Soldiers of Odin schrijft op Facebook dat hij zondag in Groningen een criminele asielzoeker heeft overgedragen aan de politie. De man zou vrouwen hebben lastiggevallen. De politie vond op de plaats van de melding een man die in elkaar was geslagen. Het weer. Overdag loopt de temperatuur uiteen van 29 tot lokaal 35 graden. In de loop van de dag ontstaan meer wolken en enkele stevige regen voor onweersbuien.